Jan van der Putten met het NOS Journaal. De geëvacueerde beurt toen in het Belgische dorp Zevenkoten een wolk salpeterzuur ontsnapte. De gifwolk zal waarschijnlijk vannacht verwaaien. De brandweer gaat metingen doen in alle huizen en verwacht wordt dat er geen gevaar meer is. De EBU, de organisator van het Songfestival, zegt dat Oekraïne voortaan niet meer mee mag doen als dat land zijn ruzie over de kandidaat van Rusland niet bijlegt. Oekraïne wil de Russische zangeres Julia Samoilova geen visum geven. Kiev verwijt haar dat ze heeft opgetreden op de Krim, toen dat gebied door Rusland was geannexeerd. Oekraïne zet zijn reputatie als moderne democratische Europese natie op het spel, zegt de Songfestivalorganisatie. Gilbert Baker, die de regenboogvlag van de homobeweging ontwierp, is overleden. Baker ontwierp de vlag voor de Gay Pride in San Francisco in 1978. Wereldwijd groeide de vlag uit tot symbool van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Gilbert Baker was 65 jaar. In de aanloop naar de brexit-onderhandelingen is de ruzie over Gibraltar weer opgeleid. De Britten verwijten de EU dat Brussel de kant kiest van Spanje. Over Gibraltar, de Britse rotspunt aan de Spaanse zuidkust, wordt al ruim 300 jaar gediscussieerd. Bij het referendum over uittreding uit de EU stemden bijna alle inwoners van Gibraltar tegen de brexit. In het harde op de Veluwe heeft een flinke heidebrand gewoed. Die was veroorzaakt door een mislukte test met een raketmotor op een terrein van Defensie. Studenten van de TU Delft deden tests op een afgesloten oefenterrein. Daarbij vatte lekkende hete brandstof vlam. Niemand raakte gewond. Het weer nog vannacht een enkele bui, het is een graad of 10. Overdag wisselen bewolkt een aantal buien. In het westen blijft het vaker droog en het wordt een graad of 16.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 says it's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine.